Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Honderden horecamedewerkers in Breda gaan aan de slag in de zorg. Vanaf volgende week worden ze ingezet om met patiënten te kletsen en koffie te zetten. Verpleegkundigen hebben daar nu vaak geen tijd voor. Door de sluiting van cafés en restaurants hebben veel medewerkers niks te doen. Ook deze barkeeper ziet een carrière switch wel zitten. Ik eh, wil het professionele werk wel aan de echte professionals overlaten, zeg maar. Dus eh, een kontje wassen, dat ga ik niet doen. Maar als ik een, eh, een bakje koffie voor mensen kan gaan zetten of een luisterend oor kan bieden, sta ik wel voor open. Ja, vind ik hartstikke leuk om te doen. Ook op andere plekken gaan horecamensen tijdelijk aan de slag in de zorg. In Hogeveen in Drenthe bijvoorbeeld zijn deze maand al een hoop mensen aan de slag in een woonzorgcentrum. In België wordt over een uurtje gepraat over strengere coronaregels. Het gaat daar niet goed qua besmettingen. Deze Vlaamse verslaggever heeft al gehoord welke maatregelen, maatregelen eraan zitten te komen. Wel staan zo goed als vast dat je niet langer vier personen bij thuis mag ontvangen. Ook is opnieuw sprake van het verbieden van niet-essentiële verplaatsingen. En ook niet-essentiële winkels zouden dicht kunnen gaan. Bovendien wordt gedacht aan het vervroegen van de avondklok. Kortom, allemaal blijf in uw kot maatregelen die we kennen van de eerste lockdown. In Frankrijk is afgelopen nacht de lockdown al ingegaan. Het zorgde voor een hoop drukte in supermarkten veel Fransen sloegen nog snel even wc-papier en pasta in. En ook printerinkt ging hard, vanwege het vele thuiswerken natuurlijk. Een record aantal nieuwe studenten op de universiteit. 328.000 mensen zitten nu in de collegezalen en online Zoom-lessen. Dat hoge aantal komt door corona, zeggen de Unie zelf. Veel meer studenten hebben hun eindexamen gehaald dan normaal het geval is. En ook zijn er veel minder studenten zijn op eh, tussenjaar. Een gek gezicht in het Brabantse Berkel en Schot. Ramkrakers gingen daar vannacht hun gang bij een kledingwinkel. Maar bij het wegrijden ging iets niet helemaal goed. De kofferbak stond nog open en dus vlogen veel kledingstukken naar buiten. Agenten volgden het spoor van de broeken en shirtjes, maar het leidde helaas niet naar de daders. Er is dus nog niemand opgepakt. Krijg je het weer nog? Het is een grijze dag. Er valt af en toe een buitje in het noorden. Het wordt een graad of 14 vandaag. Zaterdag is het droger en zonniger. Zondag weer regen en het wordt rond de 16 graden dit weekend.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 Come over here, baby. Are you feeling me? I feel it in my head, my shoulders, knees, and toes tears went through the highs and lows. My head, shoulders, knees, and toes. hoofdpunten van het NOS-journaal. De Tweede Kamerverkiezingen van volgend jaar moeten op drie dagen worden gehouden, vindt minister Ollongren. Op 15, 16 en 17 maart. Ze wil ook meer mogelijkheden om per post te stemmen. De bezuinigingsopdracht aan KLM om in aanmerking te komen voor noodsteun is redelijk en onvermijdelijk, zegt minister Hoekstra. Bij de luchtvaartmaatschappij loopt de spanning op na berichten dat het kabinet ontevreden is over wat KLM tot nu toe bezuinigt. Arbeidsmigranten moeten minder afhankelijk worden van hun werkgever. En hun woon- en werkomstandigheden moeten beter. Dat staat in een rapport van de commissie Roemer over de positie van arbeidsmigranten. Dat is weer nog. Nu weer dan regen, met name in de noordelijke helft van het land.